7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne wachten tientallen baby's van Oekraïense draagmoeders op hun buitenlandse ouders. Door de lockdown kunnen die het land niet in. Op een video van een commercieel draagmoederbedrijf zijn 51 pasgeborenen te zien die niet opgehaald kunnen worden. Volgens de Oekraïense ombudsvrouw voor de mensenrechten zijn dat er bij andere bedrijven nog eens 50. Mogelijk kunnen de ouders via de ombudsvrouw een verzoek indienen om hun kind alsnog op te halen. In Oekraïne zijn zo'n 50 draagmoederbedrijven actief. De draagmoeders verdienen zo'n 15.000 euro per kind. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft flink dalen. Het zijn er nu 378, 32 minder dan gisteren. De vrijgekomen intensive care plekken worden nu volledig gebruikt voor de overige zorg. Het officiële dodental als gevolg van het virus is de afgelopen dag met 53 toegenomen, meldt het RIVM. Gisteren werden 28 sterfgevallen gemeld. Het totale aantal coronadoden staat nu op ruim 5600. En er zijn vandaag 35 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. De Nederlandse luchtvaart mag in 2070 geen broeikasgassen meer uitstoten. Dat doel staat in de ontwerp luchtvaartnota van minister van Nieuwenhuizen. Om het doel te bereiken moeten al binnen 10 jaar de activiteiten op de luchthavens klimaatneutraal zijn. Verder wil het kabinet dat stillere en schonere vliegtuigen voorrang krijgen op Schiphol. Politie in Rotterdam denkt dat vijf beschietingen in die stad met elkaar te maken hebben. Met de regionale omroep Rijnmond. Afgelopen tijd werden onder meer een winkel, een Surinaamse eetgelegenheid en woningen beschoten. Er zou een relatie zijn tussen de slachtoffers. Een aantal van hen is van Surinaamse afkomst. De beschietingen lijken vooral bedoeld om te intimideren. Er vielen geen gewonden en er is nog niemand aangehouden. Het weer, opklaringen met minima vannacht dicht bij nul. Aan zee wat milder. Morgen wolkenvelden, in het noorden een bui en tegen de avond pas opklaringen.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 When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips. Come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! so damn much on my ass. You ask for me, well I'm back. Na na na na na na na Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention soon as someone mentions me. Here's my ten cents, my two cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? mean, I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hell, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing from Elvis Presley to do black music so selfishly and use it too dag. 24 Radio uur per dag. zoals het hoort. Vanuit Zandvoort. Dit is ZFM. me walking along the sea. It feels like everything's as it's supposed to be.